Liederdag. Als mama er niet is en papa is de baas, dan pakken we de verf en kliederen we graag. Handjes op de muur en voetjes van de vloer, we spelen Indiaantje. Oh, wat zijn we stoer, het is feest vandaag. En alles mag, trek je oude kleren aan. Ieder, dag, ja het is feest vandaag. En alles mag, trek je oude kleren aan, want het is klieder, klieder, klieder, kliederdag. dag.